Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft een geheim document in de trein laten liggen. In dat stuk stonden plannen voor een regeerakkoord. Tijdens een treinritje naar Den Haag heeft hij per ongeluk een stapeltje papier laten liggen. Ja, ik heb iets heel doms gedaan. Vertel. Nou, ik denk drie weken geleden of zo. Dus ik eh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. En dan hoop je dat er een uh, oppassende, oplettende schoonmaker is die het meeneemt. Maar goed, het is iemand anders eh, die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd krant heeft het stuk dus gekregen en gelezen. Er staat onder meer in dat de VVD en CDA het eens zijn over gratis kinderopvang... en ze zouden ook de woningmarkt en het klimaat willen aanpakken. De verdachten in de zaak van Carlo Heuvelman staan voor de rechter. De jongen van 27 werd afgelopen zomer op Mallorca zo heftig in elkaar geslagen dat hij omkwam. Vandaag horen we meer over de stand van zaken in het onderzoek, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het Openbaar Ministerie moet duidelijk gaan maken hoe dat onderzoek ervoor staat, waar het nog op wacht en wat het nog verder wil uitzoeken. Er zijn acht verdachten in de zaak, vijf daarvan zitten vast. Een deel van Canada heeft last van regen, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is bijna helemaal afgesloten. Wegen zijn ondergelopen. Afgelopen zomer had Canada ook al last van extreem weer. Toen was het bloed heet, bijna 50 graden. Huizenprijzen gaan op veel plekken door het dak, maar in Rome maken ze het wel heel bond. Een huis op een veiling moet minimaal 470 miljoen euro opbrengen. Want binnen ligt een verborgen schat. De bewoners ontdekte achter het pleisterwerk allerlei oude kunstwerken. Zo is het plafond beschilderd door de beroemde kunstenaar Caravaggio. It's the only oil and plaster painting in the world done by Caravaggio's ceiling ze hoopt dat de nieuwe eigenaar goed voor het huis zorgt. You just want to know that the people that, that assume and understand all the mysteries of this and all of the hidden secrets that we're discovering every day. Het optrekje zit niet alleen chockvol met kunst, het heeft ook nog 11 slaapkamers en 10 badkamers. Het weer is bewolkt, regenachtig, straks breekt de zon ook af en toe door en dan is het een graad of 11, morgen ietsje droger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak die is te vinden op de A8 richting Zaanstad, want daar gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid.